Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een bijeenkomst opgeleverd. Zowel EU-president Tusk als de Turkse president Erdogan klonk somber na afloop. De EU eist onder meer dat Turkije meer werk maakt van het respecteren van de mensenrechten. Ook is er kritiek op de arrestatie van EU-burgers in Turkije... op de Turkse blokkade van gasboringen op Cyprus... en op de militaire actie tegen Koerden in Syrië. Volgens Erdogan is Turkije een democratische rechtsstaat die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. En zei te hopen op betere betrekkingen met de EU. Ook zei hij dat Turkije streeft naar een volwaardig lidmaatschap van de EU. De afgelopen tijd zei Erdogan juist dat dat geen prioriteit had. Een Nederlandse diplomaat in Turkije die volgens Ankara een spion is, heeft dat land verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij uit Turkije vertrokken voor zijn eigen veiligheid. De man werkte op het consulaat in Istanbul. De Nederlander zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. Zijn informanten zou hij daarvoor fors hebben betaald. Verder zou hij azen op informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. De Amsterdamse crimineel die was opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout is weer vrijgelaten, meldt zijn advocaat. Sjaak B. werd twee weken geleden opgepakt nadat Astrid Holleder onder Ede had verklaard dat haar broer Willem had gezegd dat Sjaak B. betrokken was bij de liquidatie van Van Hout. B. is nu vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het Nederlands elftal heeft voor een verrassing gezorgd door in een oefenwedstrijd Portugal te verslaan met 3-0. De doelpunten werden in Genève voor rust al gescoord door Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk.